gemerkt, vriendschap keek. Zij hadden dat verdienen De magere koekjoer, de grote plat, de holle offering, het riemen van. Jongen, jongen, jongen, ik mij die de merken tellen. Maar dat betekent wat, Jer. Dan ging ik gewoon een bootje in mijn hand zien. Ja, weet niet, de moeder vrouw ik mij. Dan heb ik het nooit getroffen. Of, of doe niet dat je, dat die wat geld stuurt. Doe zei dokter, ze moest groeien. Nou, trek de voet niet in, maar op tol geen ijzer. Ja, maar van hier hoeven het voorbij komen. Of, of wat hebben we willen, wat hebben we willen. Er zou meer zwart aan centje dat hij een promise kunnen doen. Die hoort niet gewoon als een gaven, denk <laughs> je. Dat die op de omen negen, ja. dat ons een heel druk pompier, dat die ook eerste rang 60 zijn, tweede rang 40 zijn, derde rang 25 en programma's een dubbeltje. Ik zei, je zei je niet wat en je lijf een programma <laughs> vinden. ja, hij moet met ons te lijden. Dit werkt het hier, ja. Hoe eigenlijk zien, dat niet ik net. Maar ik lei een doen op de tafel, daar waren we in de band. Dat waren eerst een stuk muziek, en toen gingen we een laap in hechten. Dan gaan man kerel op zijn hiel. Ach, ach, wat doet die man googelig. Want het dong vreemd die werken. Die kerel die goed aanlezen. Dat ding te water. Dat ding gewoon aanlezen. Ja, <laughs> maar die onkel ze moest er even een trommetje bij hem op de nieuwe Nou, we ziet de hele jongen al naar de wies, jongen. Die wou je wel vertellen. Ja, dat is een grees. Nee, ik zeg, als er jij iets erop hebt. Zonder jij iets er is net altijd gewoon. Want kijk, ze net altijd boven in bier. Dan heb je daar iets kattenstuurtje in de negen. Ja, <laughs> ja. Maar ik zeg het wel. Hij moet alleen met behulp van deze op het toneel. Nou, zegt je net alles in onze zijde. Dan vreemde Google Geel verder op waar je in de van. Ik ga van dit zijn eigen taal horen. En doe een schetje bij hem op de nieuwe Maar af, af, af. Het drukt niet die goed. Ja, en die al je raaien. Ik zou nou hebben die hier trouwen, dus ik heb nooit met naar raaien in. <laughs> Doe terug vertijd, joh. Dat vloder die het al in hetzelfde. Maar wat een vreemd zal is aan spul. Doe die kerel geen heel helder op in een takje. Doe er dan mij zei ik hem het bed. Hij wil dat vloder moeten. Doe bij de stijl in en de risico op een herberg en gaan De man het mijn maar omkeren, dat je het verder vertellen. Het wereldmerk, zijn kapkeek, zij had toen die kantine eet. De magere koetjoer, de vaste plat, de holle opbreng, het riemen van. Jongen, jongen, jongen, ik mij lieve elder merken tellen. Maar dat het wat, jij. Maar ging ik recht de een een bootje in mijn hand zien. Ja, hier de boer vrouw ik mij. Dan heb ik het mooi getroffen. Och, ah, och, doe die petje, doe die petje, wat geld liever. Toen zei dokter, ze moest groeien. <laughs> Nou, leg de voet niet in, waarop op geen geen is. <laughs> Ja, maar van hier koepen het verwijt komen. Och, ah, och, wat hebben we willen, wat hebben we willen, het gedaan meer wat aan mensen dat niet een vrouwen kunnen doen. Die jood niet gewoon als aan gaven zijn. Dat die we kunnen negen, ja. <laughs> dat ons van heel druk komt hier, dat die ook eerste rang 60 zijn. Tweede rang 40 zijn. Derde rang 25 en programma's een dubbeltje. Ik zei, je zei, je wist wat aan je lijf een programma <laughs> Ja, hij moet met onze te Dit werkt het hier, ja. Hoe ga je dat dat begreep ik net. Maar ik wou een groen op de tafel, daar waren we de mensen. Dat was eerst een stuk muziek, en de jongeren laten in hechten. Dan gaan we geen op zijn hiel. Ach, ach, wat doet die man vroeger? Want het donk dom vriendje te werken. Die kind de koek aanleiden. Dat in te water, dat in guana. En ja, <laughs> maar mijn onkel is, ze moest er even een frommetje bij hem op zijn hiel. Nou, we hier de hele doen al naar een wies, jongen. Die kon ik niet meer vertellen. Ja, dat is een nee, ik als het jij ieder op hebt. Zonder jij ieder is net altijd vol, want ze is net altijd bot in dier. Dan hebben ze al iets kattenkut in de nek. Ja, <laughs> ja. Maar ik zeg het al, hij zei, moet er weer met mijn hulp gaan op het toneel. Nou, zei die net in ons onderzijde. Dat zijn de Google Gale verder op waar geen duivel van. Ik bang dat ze zijn eigen kaai horen. En doe een die bij hem op de Maar af, af, niet die goed. Ja, en die al je Ik kan nou, mijn die niet trouwen, weet ik ga nooit met naar zien. <laughs> Doe terug De vloder moet die is al in hetzelfde. Maar wat een vreemd spel is dat zo. Doe die kerel geen heel helder vreemd op in een dakje. Doe er bij mij kan, zei jij me een pet. Hij is dat vloder moeten. de sterren in en dan op een kan De de maar maar omkeren, kan je verder vertellen.